Daardoor staan ze zondagavond in Johannesburg in de finale tegen Nederland. In onder andere Madrid, Zaragoza en Pamplona, waar deze week de stierenrennen zijn begonnen, waren grote tv-schermen opgesteld. Toen het laatste fluitsignaal klonk vielen duizenden mensen elkaar in de armen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Spanje in de finale van het WK staat. Oranje verloor twee keer de WK-finale. In 1974 tegen Duitsland en in 1978 tegen Argentinië. De verliezer van gisteravond, Duitsland, speelt zaterdag om de derde plaats tegen Uruguay in Port Elizabeth. De Verenigde Staten en Rusland lijken bezig met een spionnenruil. De tien Russische spionnen die vorige maand werden gearresteerd in de VS... zouden worden geruild tegen gevangenen uit Rusland. Een van de tekenen van de mogelijke spionnenruil is een ontmoeting gisteren in Washington... tussen de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Burns... met de Russische ambassadeur. Burns was eerder zelf ambassadeur in Moskou... Een van de gevangenen die vrij zouden komen is de kernwapenexpert Igor Sudjagin. Hij zit al in Rusland jaren gevangen omdat hij militaire geheimen aan de CIA zou hebben doorgegeven. Sudjagin is vanuit zijn gevangenis in Noord-Rusland overgebracht naar Moskou. en verwacht dat hij vandaar via Wenen naar Londen wordt overgevlogen. Het weer aan de kust wolkenvelden in het binnenland helder en droog. Morgen overdag vrij zonnig en droog en het wordt 22 graden aan zee en 30 graden in het oosten.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 De beste spelers die ons landje kent, ons grootste talent. We zijn er weer bij en dat is prima. FIFA Hollandia, we houden van het voetbal, we gaan. je helden zijn we nummer 1. De baas over de velden, dat zie je toch meteen.